Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Mexico hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd... tegen een reeks geplande hervormingen van president López Obrador. De populistische president wil onder meer dat bestuurders van het Nationale Electorale Instituut... en rechters bij het Hoge Rechtshof direct worden verkozen... Volgens de organisatoren waren er in Mexico zo'n 700.000 mensen op de been... om zich tegen de plannen van López Obrador uit te spreken. Ze noemen de radicale hervormingsplannen een gevaar voor de democratie... De politiek wil opheldering over de redden tussen Eritreërs in Den Haag van zaterdagavond. Minister Jesse van Justitie en Veiligheid vindt dat het geweld niet zonder consequenties mag blijven. Zaterdag gingen groepen Eritreërs bij een zalencentrum met elkaar op de vuist. Er sneuvelden ruiten en een aantal auto's gingen in vlammen op. Acht politieagenten raakten gewond. Het zou kunnen gaan om een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea. Maar het regime zelf zou er ook mee te maken kunnen hebben. Meerdere partijen willen dat dit snel wordt onderzocht. Op de slotdag van de wereldkampioenschappen schaatsen... heeft Kjeld Nuis zilver gewonnen op de 1500 meter. Het goud ging naar de 19-jarige Jordan Stolz uit de Verenigde Staten. Bij de vrouwen veroverde Joy Beunen brons op de 1500 meter. Beunen werd eerder op de avond op de 5000 meter wereldkampioen. Ze was ruim een seconde sneller dan titelverdedigster Irene Schouten. Zij moet het doen met zilver dit keer. Op de 10 kilometer bij de mannen was er geen podiumplaats voor Nederland. Patrick Roest en Jorrit Bergsma eindigden als vierde en vijfde.